is de Jong met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn in een jaar tijd zeker drie terroristische aanslagen verijdeld. Dat blijkt uit een uitgelekte brief van de Franse inlichtingendienst... die de Franse zender RTL heeft. Deze week wordt in de Franse Senaat gestemd over een antiterreurwet... die het onder meer mogelijk maakt om de paspoorten in te nemen van mensen... die van plan zouden zijn zich aan te sluiten bij de jihad. PVV is een procedure gestart om PvdA-kopstukken Samsom en Spekman alsnog te laten vervolgen voor strafbare uitspraken over Marokkanen. PVV-leider Wilders kondigde drie weken geleden al aan dat hij de mogelijkheden zou onderzoeken. De partij vindt dat de twee PvdA'ers hetzelfde behandeld moeten worden als Wilders. Tegen hem is een strafrechtelijk onderzoek gestart vanwege zijn uitspraken over minder Marokkanen. Het aantal organisatieadviesbureaus in Nederland stijgt enorm. Volgens de Kamer van Koophandel is het aantal bureaus in vijf jaar tijd met 50% gestegen. Het zijn er inmiddels zo'n 80.000 en dat komt neer op één advieskantoor per 210 inwoners. De Raad van Organisatieadviesbureaus ziet dat vooral ZZP'ers een adviesbureau beginnen en waarschuwt voor wildgroei. Volgens de Raad sturen de nieuwe aanbieders soms hoge nota's voor middelmatig werk. Koerdische eenheden hebben dit weekend in het noorden van Irak meer dan 200 Jezidis gered die door terreurgroep IS waren ontvoerd. Volgens de Iraaks-Koerdische autoriteiten zijn er 50 kinderen en 70 vrouwen bij. Sinds zaterdag zijn de Koerden in Noord-Irak bezig met een offensief om onder meer Sinjar te heroveren op IS. De regio rond de stad werd in augustus ingenomen door de terreurgroep. Het weer bewolkt en vanuit het westen steeds meer regen. Het waait flink uit het zuiden met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht blijft het regenachtig met minima rond 9 graden. Morgen bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt een graad of 11. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Het is een vrij drukke avondspits. Er staat in totaal 230 kilometer file. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam, voorknopend Muidenberg 5 kilometer. Na een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en het Ringvaartaqueduct 7. A12 Utrecht richting Den Haag na een ongeluk bij Reewijk 5 kilometer. Drie rijstroken zijn dicht. A15 van Rotterdam naar Europoort bij Spijkenisse 5. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Maasdijk en knooppunt Ketelplein 9 na een ongeluk. Maar de rijbaan is weer vrij. Verderop richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 8. Weer verder naar Gouda bij Moordrecht 5. De andere kant op op de A20 vanuit Gouda tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 5. En 15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Spijkenisse 5 kilometer.